Oranje plaatste zich in Kaapstad met een 3-2 zege op Uruguay voor het eerst in 32 jaar voor de finale van het WK. Die wordt zondag gespeeld tegen Duitsland of Spanje. In heel Nederland barstte na het laatste fluitsignaal volksfeesten los. Pleinen stroomden vol met euforische mensen. De grootste drukste is nu weer voorbij. En op een paar incidenten na is het overal goed verlopen. Alleen in Den Haag kwam de ME in actie. De politie ontruimde het Jongbloedplein in het Laakkwartier... toen feestvierders met vuurwerk en stenen gooiden en vuilnis in brand staken. Ook in Rotterdam rond de Koolsingel was het even onrustig. Nederland kwam gisteravond tegen Uruguay na 18 minuten op voorsprong door een afstandsschot van Giovanni van Bronckhorst. Voorland maakte kort voor rust met een afstandsschot gelijk. In de 70ste minuut schoot Wesley Sneijder de 2-1 binnen. En drie minuten later kopte Arjen Robben Nederland naar 3-1. In de extra tijd werd het nog spannend toen Maxi Pereira Uruguay terugbracht tot 3-2. OAT Reizen heeft tussen de 1500 en 2000 arrangementen verkocht voor de WK-finale in Johannesburg. De arrangementen kosten 2 à 3000 euro. KLM organiseert voor OAT de drie extra vluchten naar Johannesburg en Air France zal vanuit Parijs één extra vlucht inzetten. Het weer in de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanochtend bewolkt, maar smiddags is er volop ruimte voor de zon. En het wordt 22 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. zee. Zandvoort. en zomerhit.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 van je helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw. We zijn erbij en dan.